Mark Hokken met het NOS-journaal. De aangekondigde staking in het streekvervoer gaat door. De rechter heeft dat bepaald in een kort geding... dat was aangespannen door de werkgevers in het openbaar vervoer. Die vinden dat de bonden misbruik maken van het stakingsrecht... omdat de CAO-onderhandelingen nog gaande zijn. Ook zouden de stakingen maatschappij ontwrichtend zijn... omdat er in de meivakantie veel toeristen zijn. De rechter is het daar dus niet mee eens. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft 85 medewerkers een officiële waarschuwing gegeven. Ze hebben zonder dat daar een medische reden voor was in het dossier van realityster Barbie gekeken. Ze werd daar in januari met spoed opgenomen vanwege een overdosis drugs. Als de 85 medewerkers nog eens in de fout gaan, worden ze op staande voet ontslagen. Minister Bruins heeft met zorgorganisaties afgesproken dat ziekenhuizen in de toekomst kleiner worden. Er moet meer zorg door huisartsen en anderen worden geleverd. Bruins sprak ook af dat er meer gespecialiseerde verpleegkundigen bijkomen. De politie heeft drie mannen aangehouden van een Nederlands forum voor hackers... waar gestolen naaktfoto's en video's van jonge meisjes en vrouwen werden uitgewisseld. De foto's en video's waren gestolen uit de clouds van slachtoffers... en werden daarna gedeeld op meer verborgen plekken op internet. Het onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie loopt al ruim een jaar. Archiefinstellingen hebben uit voorzorg honderdduizenden foto's verwijderd van hun website. Ze doen dat uit angst voor schadeclaims in verband met auteursrechten. Aanleiding is een rechtszaak die Erfgoed Leiden verloor. De zaak ging over de publicatie van ansichtkaarten uit de jaren 40 en 50. De auteursrechten waren volgens de rechter niet vervallen... waarna Erfgoed Leiden ruim 14.000 euro moest betalen. Het weer geleidelijk overal droog met geregeld ook zon. Het is 11 tot 15 graden. Vannacht tijdens Koningsnacht blijft het droog, wordt het rond de 5 graden.